Raymond Seré met het NOS van scholen zijn gesloten. De snelweg op het Noordereiland van Wellington naar Auckland is praktisch onbegaanbaar. De weersverwachting is niet best. De komende dagen wordt er nog veel meer sneeuw verwacht. Pakistan heeft tegen de Verenigde Staten gelogen over het wrak van de helikopter... waarmee de Amerikaanse commando's in mei de actie uitvoerden tegen Osama Bin Laden... De Pakistanen zeiden kort na de actie dat het wrak door niemand mocht worden bekeken. In het toestel zat ultramoderne apparatuur om onzichtbaar te blijven voor radar. Maar volgens de Britse krant The Financial Times hebben Chinese ingenieurs de helikopter uitgebreid mogen fotograferen. Militairen die begin juli zijn begonnen met de politietrainingsmissie in Kunduz noemen die missie een logistieke puinhoop. Dat blijkt uit e-mails van uitgezonden militairen aan de NOS. De militairen zijn gefrustreerd omdat ze er al zes weken zitten en nog niets kunnen doen. Defensie zegt dat er gisteren voor het eerst is gepatrouilleerd in het gebied. De Japanse economie doet het beter dan verwacht en is veel minder gekrompen dan was verwacht. De economie kampt onder meer met de naweeën van de aardbeving en het tsunami in maart van dit jaar. De regering verwacht verder herstel eind dit jaar, maar die groei wordt wel bedreigd door de stijgende koers van de yen en de onrust over de schuldencrisis in de VS en Europa. Het aantal in Nederland verkochte vissoorten dat een duurzaamheidskeurmerk heeft is in de afgelopen drie jaar verviervoudigd. Vissers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, wil hun vangst worden gecertificeerd. Zo mag er onder meer geen sprake zijn van overbevissing en moeten ze met respect omgaan met de natuur onder water. En dan het weer, opklaringen, mogelijk enkele buien die wegtrekken naar het oosten. In de loop van de dag wordt het steeds zonniger. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen en overmorgen bijna overal droog en zonnige periode. Dit was het NOS.